Michel Koenen met het NOS-journaal. De familie van de omgekomen Freddie Gray is tevreden met de aanklachten tegen de zes agenten die bij zijn arrestatie waren betrokken. Zijn stiefvader zegt dat het een belangrijke stap is op weg naar gerechtigheid. De agenten uit Baltimore worden onder meer aangeklaagd voor doodslag. De dood van de zwarte Gray leidde afgelopen week tot geweld in de Amerikaanse stad. De man raakte bij zijn arrestatie gewond. De politie heeft erkend dat hij eerder naar het ziekenhuis had moeten worden gebracht. De Amerikaanse staat Iowa heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. De politie mag nu onder meer wegversperringen en controleposten neerzetten. Ook krijgt de staat toegang tot meer middelen om het virus te bestrijden. In totaal moeten bijna 17 miljoen kippen en kalkoenen worden geruimd. Iowa is de grootste producent van eieren in de VS. Een op de vijf verkochte eieren komt er vandaan. De actiedag voor Nepal heeft 8,6 miljoen euro binnengehaald. De voorlopige eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow van Jeroen Pauw. De hele dag werd er op radio en tv geld ingezameld voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Nepal. Dit keer niet met een tv-show met een belpanel, maar in Amsterdam zaten wel bekende Nederlanders die via sociale media opriepen om te doneren. In het westen van Mexico hebben gewapende mannen een legerhelikopter uit de lucht geschoten. Drie militairen zijn omgekomen, twaalf raakten gewond. De daders zijn waarschijnlijk leden van drugskartel Nieuwe Generatie. In een staat zijn het leger en de politie bezig met een grote operatie tegen het kartel. Daardoor is het ook onrustig in de miljoenenstad Guadalajara. In totaal zijn in de staat door de onrusten zeker zeven mensen omgekomen. Zeker vijftien mensen zijn opgepakt. Het weer, het koelt af tot iets boven het vriespunt. In het binnenland kans op vorst aan de grond. Overdag geregeld zon bij 10 tot 15 graden. Zondag regen en motregen bij 13 tot 17 graden.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 Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love mode, and I'm betting you like girls give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, honor. That's just how we live in my genre.